Ja. Dit Radio 501. Is Radio 501. 501. Dit is Donderslag op Donderdag bij heldere hemel. Het is vandaag 1 augustus 2013 en dit is aflevering 172 van Donderslag. Zuster! Zuster, hij doet het weer! Hartelijk welkom bij een gloednieuwe aflevering van Donderslag. En ik ben vanmiddag bij jullie van thee tot bier. En deze nieuwe donderslag komt vandaag ook weer uit een zomerse Studio 11. En vandaag is de maand augustus begonnen en dat is de maand dat de wespen weer op uittrekt om zoetigheid te roven en lekker rond te steken. Dus wees op je hoede. Als je door die wespen niet naar buiten durft, blijf dan gewoon lekker bij de radio zitten en lekker luisteren naar Radio 501. Het is eh, vandaag alweer de vierde zomereditie van Donderslag. En als je op je vakantiebestemming bent, luister dan tot 24 uur vannacht. Want Radio 501 is er vandaag ook weer tot spookuur. Vandaag heb ik aandacht voor de onlangs overleden J.J. Gale. J.J. Gale moet ik zeggen. In het eerste uur laat ik muziek van hem horen en ook in het tweede uur en J.J. Gale was de muzikant die onder andere Mark Knopfler van Dire Straits beïnvloedde en ook voor een deel Eric Clapton. Natuurlijk ook voor jullie weer veel muziek en ook zomerse muziek van thee tot bier. En de agenda hoor je straks in het tweede uur. En de donderdisc is vandaag We Rise Again van Gogol Bardello van zijn nieuwste album. En die heb ik eh, net in het openingsuur eh, laten horen. En die hoor je straks ook weer in het tweede uur van Donderslag. Natuurlijk heb ik weer zoals altijd om ongeveer tien over twee Rob Ricard aan de telefoon. En dan gaat hij wat vertellen over zijn fabuleuze platenkeuze. En die hoor je dan straks weer om half bier. En ook vandaag is hij weer onze vaste donderslagcolumnist Theo Vriet. En hij is er met een nieuwe blabla blog om half drie. En ook deze week gaat er op internet weer een hardnekkig gerucht rond. Theo schijnt iets te hebben met Harry van Sunweb op zijn Grieks. Het is een gerucht, hè? dus hoe het precies allemaal in elkaar zit, dat hoor je straks wel om half drie, want dan gaat Theo het allemaal vertellen. Je kunt me e-mailen, stuur je e-mail naar rogierradio Achtergrondinformatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog. Ga ervoor naar rvd501wordpress.com. Op Facebook ben ik ook te vinden onder de naam RVD501 en op Twitter met dezelfde naam RVD501. Zo, en dan eh, gaan we nu de eerste plaat draaien. Het is tijd voor de eerste plaat van Donderslag. Deze plaat was vorige week te horen als de Donderdisc. Swollen Members met The Difference. I was lights on Broadway. A microphone soldier of love like Sade. So all day long, these smooth operators make moves. Get a shovel, dig a tomb for the haters. Innovators of the greatest rap music around. S&M once again, hear the bass drum pound. Don't you love it when the sound come together like this? Like when a plan comes together on some 18 shit. On some gold chain, Mr. T, I pity the fool. B.A. bad attitude, battle axe rules. Warriors, warriors, symbols of justice. We grow every day, so there's much more of us. Brothers in a movement that multiply quickly. We all around the world, not on some one city clicky. You get me? Good, no need to repeat it, man. S&M's the kind of group that you should be believing okay, in. Man's still crazy as fuck, I'm not very calm. Kids going crazy like it's not very form. Hey, I got a pocket full of cherry bombs. Man, child, scary spawn. running like a marathon. People look at me like I am Hannibal Lecter antidote. You got the wrong guy. I do not come from no banana boat. An animal that means I'm fucking animalistic. I'm flying like a cannibal. The land's in the distance, and everybody knows that I'm a man of persistence. I come equipped with gifts like I was Santa on Christmas, and all I want for Christmas is a whole new set of teeth, ready for what's coming. Yeah, my whole crew better be game changed. That don't mean we ain't gon' win still. Been around since Easy Rock was rocking the windmill, and Zodak was tagging walls doing blow up. Still the bomb, we gon' get a second chance to blow up. I'm still a Toys R Us kid don't wanna grow up. Still killing shows, only difference I ain't tore up. And age ain't nothing but a number, dog. More experience, I'm living, walking under guards. light. Damn right, shine bright, I'm shutting shit down. Walk into a room, these little cocky fuckers sit down. They don't want a problem with the goblin, I'm a total wreck. Red rum, head hunt, like I'm fucking Boba Fett. Sober, I am cold. van vorige week. En uh, in Amerika, als het goed gaat, zeggen ze tegen elkaar... Everything is tits and ass. En daar hebben de Golden Earring een album naar vernoemd. Tits and ass. En daar wordt niet zoveel van gedraaid. En ik vergeet ook steeds daar nummers van te draaien. Ik heb het album hier. Het is een heel mooi album. En van het album, dat heet Tits and Ass. En er staat dus een mooie meid op, op een vliegtuig. Op de hoes. Dat staat er heel mooi op. En van het album uh, laat ik uh, horen eh, This Love. En This Love, dat hoor je nu al op de achtergrond spelen. This love's a killer, it's gonna kill us both. Funny how we cling to the overdose. Close your eyes and say it's me. The one you want to believe. This love's a killer, it's gonna kill us both. Like lightning strikes unexposed. Pure as electricity. It makes me feel like medewerkers zijn op dit moment op vakantie. Probeert u het later nog eens. Het is natuurlijk weer eh, even na twee zoals iedere week. Ja, ik zeg het altijd maar weer. En deze zomer is het niet anders. En dan heb ik Rob even aan de lijn. Want die doet iedere eh, week weer een platenkeuze in donderslag. En deze fabuleuze platenkeuze van vandaag, die gaat hij nu eh, een beetje verklappen. goedemiddag. Goedemiddag. Ik, ik maak een platenkeuze. Ik doe niet een platenkeuze, ik maak hem. Je maakt hem? Ja, en eigenlijk heb ik hem al gemaakt. Oh, dus ik kan hem wel weer ophangen nu? Nee. Oh. Ik kan een tip van de kloeg geven. Oké, wat heb je voor tips? Ze doen het met z'n tweeën. Ja. En jij kent haar vrij goed. En jij kent hem ook vrij goed. Want het zijn allebei wel favorieten van, ehm, van jou. Oh, het is niet dat ik ze persoonlijk ken. Nee. Dat is dan weer jammer. En ze hebben het al eerder samen gedaan. En eh, dit is de tweede keer dat ze het samen doen. Het komt uit de blueshoek, maar het is nu een beetje soulachtig. Oh, ik wou net zeggen, is het soms eh, Kiki D en Elton John? Ja, nou, bijna goed. <laughs> maar dan heel anders. Maar wel bijna goed. Oh. Ik ga er niet meer over vertellen, want anders verspreek ik me misschien. Oh, zou dat eh, zo eh, zijn? En het is uit de blueshoek, zei je? een ehm, beetje uit de blueshoek? Ja, maar het is niet, heel, het is niet per se een bluesnummer nu. Nee, oké, maar ik, dat, wel, dus- ik heb er namelijk ook iets uit de blueshoek. oh nee, hè? Om, nu te draaien. Oh, grappig. En eh, misschien wel hetzelfde. Het is een, eh, een, duet. Ja, zie je. <laughs> nee hoor. <laughs> nee, het is een soloartiest en die eh, speelt gitaar en die zingt erbij. En ehm, die heeft ook een aardige omvang en dan mag jij raden wie het is. Bopa Chubby. Ja, en het nummer is What's the Problem? Tot uh, zometeen. Tot straks. 26 juli overleed J.J. Gale op 74-jarige eh, leeftijd aan een hartinfarct. Hij was de muzikant met eh, het minimale gitaargeluid, met accenten achter de beat. En zijn raspende stem en broeierige laid-back songs, eh, waarin blues, jazz en country samensmelten, dat werd de stijl van J.J. Gale. zijn eigen stijl die ook wel Tulsa Sound wordt genoemd. En Tulsa, dus de plaats waar hij is geboren. Hij werd in 1970 in één keer bekend door Eric Clapton, omdat die in het jaar After Midnight op de plaat zette. Er was een lied van J.J. Gale in 1965 geschreven en eh, zelf had hij het zonder succes uitgebracht. In 1970 bracht J.J. Gale zijn album Naturally uit en dat allemaal eh, door het succes van After Midnight. J.J. Gale, After Midnight. after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, look, and shine.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 Is Radio 5 Radio de Kings uit Engeland. En nu gaan we naar een gloednieuwe plaat van Charlie Crouch en The Lost Souls. We hebben een nieuw album uitgebracht en van dit mooie nieuwe album heb ik hier voor jullie Baby's Trail. baby. Playing with me tonight. I'm waiting on your back steps that slip away under the pale moonlight. Honey, honey, honey. Bound for glory days. Reach for my strong hand, look for the hidden signs. We will find our way. Ain't no devilish cold wind blowing, we can reach that graceful shore will seek for merciful shelter where hate and fear are felt the more. Drop this weight of life we will be homeward bound. Let's follow our traveling hearts, girl, beyond this dreary, God-forsaken town. me tonight. Waiting on your back steps that slip away under the pale moonlight. Honey, honey, honey. Bound for glory days. Reach for my strong hand, look for the hidden signs. We will find our way. Another day, another dawn. No road lies ahead. Taking back the time we've lost space and time we never had. Across the water it comes to me, there's a place where we belong. Let's cut right to the chase, girl. We're going John Blues. Oh yeah. in de Wereld Draait Door Recordings live in Paradiso in Amsterdam. Jullie enthousiasme. Thank you, sir. Een zonnebril. Hij is nog op mijn sterkte ook. Een zonnebril. Heel blij mee. Nu op Radio 501. Blablablog, blablablog, van Theo Verriet. Blablablog.nl, 1 augustus 2013. Hoe is het nu in Griekenland? Herman de Blijker doet het, Gordon Ramsay doet het, zelfs de rijdende rechter doet het. Ze gaan na verloop van tijd terug naar eerdere projecten om te kijken hoe het ervoor staat. Blijkbaar hebben jullie daar behoefte aan, dus BlaBlaBlog doet het nu ook. Ik ben terug in Griekenland, dat ik in 2011 onderzocht op redbaarheid. Hebben de Grieken mijn gestus opgepakt en uitgebouwd tot een fantastisch nieuwe samenleving? Of is het nog steeds die gezellige Jan Boel die ik hier destijds aantrof? Ik heb voor deze terugkeer mijn vorige reisleidster ingeruild voor Harry van Sunweb. Harry blijkt Marga te heten en op Plien van Bianca te lijken. Ze is een schat die het beste met zowel mij als de Grieken voor heeft. Ze woont hier nu 7 jaar en als ze wij zegt, bedoelt ze de Grieken. Die tut van Rosreizen die we in 2011 hadden, ging Griekenland niet redden. Marga van Sunweb denk ik wel. Het is hier verder nog steeds lekker rustig, warm en relaxed. Het koelt hier s'nachts af tot 23 graden. Dit was Theo Verriet. Meer informatie blablablog.nl Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Dat was de blablablog van Theo Vriet. En dan nu weer muziek. Het is eh, tijd voor Los Lobos met Burn It Down. foto dus van de auto op de vluchtstrook. Dit is een foto van de kokende motor. Dit is een foto van mijn huilende dochter. Oh ja, nou, dit is wel leuk. Dit is wat er over was van Fluffy. Die waaide op een gegeven moment de snelweg op. Dus hier nog een foto van de huilende dochter. Eh, dit is de sleepwagen. Toen was het al helemaal donker. Dus eh, top vakantie. morning felt the same. I better sleep while life is so mundane. the windows up so I can be sure. Now I haven't even got the will to eat. I'm lame and self obsessed that I will concede. was Postcard van Steven Wilson uit Engeland, ook wel eh, van Porcupine Tree bekend. En uit Ierland, daar kreeg ik e-mail vandaan van Marty Thompson. En die heeft een, nieuwe plaat eh, opgenomen en die heet Escape to Nowhere. En dan vroeg hij mij of eh, ik iets voor hem kon doen. Nou, ik kan wel wat airplay geven hier op Radio 5 alleen, want dat doen we voor meerdere artiesten uit Ierland. Dit is Escape to Nowhere, Marty Thompson. I've heard it all many times when I didn't feel alive and thinking how I'd survive in a crazy world of lies and through all the hard times when the world was still alive. I felt so goddamn deprived of the plans I'd set aside. And when I mentioned the words that I'd escaped and set upon the world that I would take, you couldn't wait to speak those words to me that you'll never escape from nowhere. slippers. Dat is alles wat ik nodig heb. Vakantie, echt nu. Dit is Radio 501. Is Radio 501. John Lennon. George Harrison. Paul, George en Ringo. Ook deze week waren ze er weer bij. Vandaag speelden zij weer mee in We Love the Beatles hier in Donderslag.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 En het werd geheid meteen een gouden plaat. En misschien nog wel meer ook. Ik geloof zelfs platina. En nummer 1 dit, I Follow Rivers. can I follow? Oh, I ask you, why not all? van deze week is tot vrijdagavond 9 uur Wide Awake van Rarely Alive. En Arwin Tamminga maakt zoals gewoonlijk morgenavond is een wekelijkse show On The Rocks een gloednieuwe plaat voor je hoofd bekend. En dat doet hij zoals iedere week even na negenen. On The Rocks kun je wekelijks op iedere vrijdagavond horen van 8 tot 10 op Radio 501.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 De kans is daardoor groot dat uw verhuurder een te hoog huurverhogingspercentage hanteert. Maak bij twijfel altijd bezwaar. Check het huurverhogingsvoorstel van uw verhuurder op woonbond.nl. Ken jij goedmarkt.nl al? Daar kun je online shoppen terwijl je tegelijkertijd goede doelen helpt. Bedrijven hebben op goedmarkt.nl hun producten of diensten geschonken. Jij kunt deze kopen. Het bedrag gaat volledig via Natuurmonumenten en het Fonds naar allerlei goede projecten in Nederland. Help goede doelen en koop op goedmarkt.nl. Goedmarkt. Goed, goed en nog eens goed.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 Het kantoor van de buurman, Koeportsplein 3 te horen. Koeportsplein 3 te horen. Kijk voor meer informatie op www.hetkantoorvandebuurman.nl Tot ziens bij Ron en Tona. Het kantoor van de buurman, het gezelligste muziekcafé van Nederland. Het is nu drie uur. Drie uur. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Is Radio 501. Donderslag. Donderslag. Donderslag. Op donderdag. Hey, de hemel. Een nieuw uur met Rogier van Diesveld op Radio 501. daverende donderdag eh, aangekomen in het tweede uur van donderslag. En ik ben er weer tot 4 uur vandaag. Nou, en voor alle luisteraars en in het bijzonder voor de luisteraars op hun vakantieadres die net inschakelen. Je luistert namelijk naar de Radio 5 Daverende Donderdag van 1 augustus 2013. Ik ben vandaag druk bezig met donderslag aflevering 172. En dat is ook deze keer weer een donderslag zomereditie. Straks in dit uur heb ik nog een keer muziek van J.J. Gale, eh, die deze week eh, overleed. En ik heb de gloednieuwe donderdisc en de platenkeuze van Rob Ricard om half bier. En ook weer als laatste in dit uur de muziekagenda. Blijf lekker bij tot bieruur en straks ook na bieruur kun je nog steeds naar Radio 51 blijven luisteren tot 24 uur vannacht. En er komt van alles langs op Radio 51. En daarvoor gaan we even naar het Radio 51 spoorboekje. Eh, straks hoogtijd voor Hoogland van 4 tot 6 met Gijs Hoogland. Dan van 6 tot 8 hoor je volgens mij een speciaal vakantieprogramma. Maar dat weet ik niet zeker. Maar luister dan eventjes, want dan hoor je het allemaal vanzelf. En van 8 tot 10 hoor je Johnny voor het weekend met Johnny van Horen. En daarna is het hip-hop tijd met GW Style in het programma. Eh, geluid uit de bunker. En dat hoor je van 10 tot middernacht. Ik startte de tweede uur van deze donderslag met muziek van Tim Knol. En je hoorde Gonna Get There. There. En de donderdis die komt er zo aan. Maar eerst de donderslag zomerrit van 2013. En die is deze hele zomer van de Franse zangeres Zas van haar nieuwe cd. En die zomerrit heet On Ira. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan. On ira rougir le thé dans les soukas à Man. On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal. le ciel. En dessous de Kyoto, on ira sentir Yobat. Au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine. Et on lèvera nos verres dans le café Pushkina. Oh, quelle est belle notre chance! Aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences, à la croisée des destins. Nous sommes les étoiles, nous sommes l'univers nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh oh oh oh oh. On dira que les poètes n'ont pas de drapeau, on fera des jours de fête tant qu'on a deux héros. On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance! Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Oh oh oh oh Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. saisons et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre. Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume. Oh, oh, oh, de donderdisk. Dit is de donderdisk van Radio 501 daverende donderdag. De donderdisc is vandaag tot middernacht The Rise Again van Gogol Bordello. give up on a philosopher's stone. I guess anything you wanna do, you gotta do it on your own. For a love of you, for a love of me, for a love of everyone who's yet to be free. Borders are scars on face of the planet, so heal away my alchemy man fist holds up the candle. We rise again. We rise again with a fist full of heart and a relic of future. Whoopa! We rise again with a fist full of heart and a relic of future. divide solo tres cicatrices. que te engañes, arroba tus raíces. Cuando un es guerrero, uno no puede rendirse. No dejes que tu dignidad nadie la pise. Borders are scars on face of the planet. So heal away, my rise again with a fistful of hearts and a radical future. Whoppa! We rise again with a fistful of hearts and a radical future. Wataka, wataka, here we come, wataka, taka. Wataka, wataka, here we come. Wataka, wataka, here we come, wataka, taka. Wataka, is full of heart and a relic of future. Whoppa! We going to rise again. With a fist full of heart and a relic of future. Mama! We rise again. Radio 501. 501. The heartbeat Op Internet Radio. In het eerste uur had ik het over J.J. Gale en die is op 74-jarige leeftijd overleden aan een hartaanval. We hoorden in het eerste uur After Midnight dat een van zijn grootste hits was en het nummer werd door Eric Clapton bekend. Dat gebeurde ook met Cocaine dat Eric Clapton ook op de plaat zette. J.J. Gale was een enorme inspiratiebron voor Eric Clapton en ook voor Mark Knopfler van Dire Straits. Als je één noot hoort die J.J. Cale speelt, dan weet je meteen dat hij het is. De rust in zijn muziek is een verademing en zijn gitaarspel lijkt eenvoudig, maar als je het probeert na te spelen, blijkt hoe moeilijk het is. We gaan luisteren naar J.J. Cale van zijn album Troubadour is dit Cocaine. zal niets meer hetzelfde zijn. is Radio 501. Is Radio 501. Jaap ten Kaat uit Utrecht stuurde mij een e-mail met de vraag of ik Slow Gin van Joe Bonamassa wil draaien. En wel de onverkorte versie. Nou, die duurt maar liefst 8 minuten 13. Maar we gaan het doen. Daar zijn we niet beroerd voor hier bij Radio 501. Mijn e-mailadres is rogier.radio501.nl Hier is Slow Gin. 5 alleen donderslag. Dit is eh, Slow Jim van Joe Bonamassa. En die werd eh, aangevraagd door Jaap de Kaat uit Utrecht. En ik heb hem met veel plezier gedraaid. Prachtig mooi nummer. We gaan naar eh, Den Haag. En daar komen de kraaien vandaan. En die hebben een goed nieuw nummer. En dat heet Pechveugel. 10 op Radio alleen in donderslag op deze daverende donderdag. Dit waren de kraaien met pechvogel. En je hoorde het al aan het taalgebruik, en aan het dialect. Het kwam uit Den Haag allemaal, de kraaien. Ehm, we gaan naar James Taylor, van een heel tijd geleden al, maar ook steeds nog steeds een mooi nummer. Oh, Fire and Rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand. You just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend but I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, it's hours the time on the telephone line to talk about things to come sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you, baby. one more time again now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around now. Thought I'd see you, thought see you. Ik wil alleen heel veel zon en een zwembad. Vakantie, echt nu! Pak je koffers. De platenkeuze van Rob Ricard. Ik zit hier op mijn klok te kijken en ik zie dat het eh, half bier is, of bijna half bier. Nou, die klok staat even ietsje voor. En het, uh, het, het eilt ietsje na op het internet hè, met de buffering en alles. Dus uh, nou, zijn we om en bijna half bier. En dan is het tijd voor de fabuleuze platenkeuze van Rob Ricard. En die heb ik natuurlijk eh, aan de lijn. En die zit aan de andere kant van de lijn in studio 17. En uh, nou, die gaat jou helemaal op de hoogte brengen voor zijn platenkeuze. Wederom, goedemiddag. Goedemiddag. Ik heb, het, eh, ik heb je al aangekondigd, je mag losbranden. Nou, als, um, weet je, er was vroeger een nummer van de Moody Blues en dat heet Ride My Seesaw. Ja. Weet je wat een seesaw is? Ja, dat is eh, iets wat je gezien hebt in, eh, of eh, iets wat je ziet en, zag. Dus als een blad aan een boom. Zoiets? Ik, ik weet niet wat een zeezaag. Ik weet nee, nee joh. see, sol. Het is I see en I saw. Weet je wel? Ik, oh. ik, ik, zie oh, en ik zag. Oh, oké. Dus het is zoiets als een blad aan een boom omdraaien. Of, of, Does it ring a bell? Hè? Does it ring a bell? Does it ring a bell, ja. see sol, ja. Oké. Dat eh, zeg maar wel iets, ja. Nou, vertel. Nou, Bert Hart en Joe Bonamassa. Ja. Ja, ja. Nee, dat dacht ik wel. Maar Cecil is zoiets van, eh, ik heb een relatie als een Cecil van eh, de ene keer aan, de andere keer uit. Oh, oh knipperbol, ja. Ja, knipperbol, ja, zo okay. het ook, ja. Nou. Volgens mij is het dat. Daar zijn we er klaar mee. Nee, weet ik niet. Het album heet Cecil. Ja. Ja. En je hebt ook al verteld van wie het gezongen wordt. Ja, en gespeeld meegespeeld. Ja. Nou, dan zijn we toch klaar. Er staan trouwens een heleboel mooie nummers op. Ja, maar, ik, we eh, doen er maar eentje. Ja, maar, ja, weet ik. Maar ik weet nog niet welk nummer. If I Tell You I Love You. Oh, vertel eens. Nee, zo heet die. Oh, sorry. Ja, nee, ik dacht... <laughs> ik schrok al een beetje. Nou, uh, oh, zo heet het nummer. Oké, nou dan moet eh, alles even op de juiste volgorde uitgesproken worden. En dat eh, doen we altijd in jouw eh, prachtige aankondiging. Ja. En die mag je nou gaan doen. En dan ga ik eventjes de naald op de juiste plek zetten. Doe maar even. Ja. Een op op juiste plek zitten. Nou, het is, het is, nu, het is natuurlijk geen... Nou, het ik wist niet dat je... Maar goed, het, het is geen vinyl. Nee. Oh, nee, dat bedoel ik niet. Nee, oh. joh. Nee. <laughs> nee, ik bedoel een pick-up naald. Nee, ik bedoelde een naald in een draaitafel. Oh, van een draaitafel. een naald in een draaitafel. Jij dacht, jij dacht zeker dat ik hem in mijn arm zou steken? Je bedoelt een speld in een hooiberg, hoor. Maar goed, dat geeft niet. Ja, dan nou ga je het helemaal moeilijk maken. Ik had het gewoon over vinyl. <laughs> Dat moet je trouwens ja, ook. Zegt niks meer. We moet je ook niet op je vinylvloer doen trouwens. Dan heb je meteen een kras in je, in je vloerbedekking. Ik. ik zeg niks meer. We gaan luisteren naar eh, Hart en Joe Bonamassa. If I Tell You I Love You van de LP Cecil uit 2013. Oké, dan spreek ik je volgende week weer. Is goed. De platenkeuze van Rob Ricard. There are so many things I could say, my love. Make a trip so your lips would mine. There are so many things I could do, my love, to convince you my love is divine. There are so many words I could tell you. There are so many moments of time. But I'll save or we go to the land down below. If I tell you I love you, I'm lying. There are so many places to go, my love. There are so many places to find. There are so many worlds to explore, my love. So many stars yet to shine. There are so many secrets to tell you. There are so many men on the line. But I say, for we go to the land down below, if I tell you I love you, I'm lying. I may be shown a reason to call you up next time. So if you like your women's sweetheart, consider me your wife. I love you. Honey, I am lying. And if I look into your eyes to tell you, honey, I am lying. And if I ever whisper words unheard, such soldier words, oh oui, je t'aime. Darling, I am. Before you begin, taking your heart out till the end. When nobody seems to know you're alive say words coming out to fade away. Go ahead and find yourself in a world to be the same. We'll call it another, call it a day. Make up your mind and turn the other way. You never be better off. That's why you say. Frisbees. Die komen uit Groningen vandaan. Het is een niet zo'n bekende band, maar wel heel erg leuk. En hun eh, muziek is geïnspireerd op de jaren 60 en allemaal in een nieuw jasje gestoken. Ik zou zeggen, check het out, want ze zijn te vinden op internet met een speciale Facebook-page die ze van hun band hebben gemaakt. Of voor hun band hebben gemaakt. Dit is Soul Man van Ben Lonkel Soul. Die komt uit Frankrijk, die woont aan de Loire in Tours. kwartiertje te gaan hier in eh, Donderslag Radio 501 op de 1e van augustus 2013. Het is hier een eh, heerlijke mooie dag vandaag. En dat houdt dus in dat we gewoon lekkere muziek draaien, ook de hele dag tot 12 uur aan toe. Nou, en dit is dan van de nieuwe cd van Charlie Cruz en de Lost Souls. En die komen uit Dordrecht vandaan, uit Nederland. Het nummer dat heet Wayward Love. hetzelfde zijn. is Radio 501. Is Radio 501. Vandaag is het 1 augustus en hier is natuurlijk weer een nieuwe donderslag muziekagenda. Pak pen en papier eh, erbij voor als je wilt meeschrijven en dan ga ik nu beginnen met de agenda. Op dinsdag 6 augustus treedt Face to Face op in de Melkweg in Amsterdam. Face-to-Face is al sinds de jaren 90 een van de belangrijkste garagebands uit eh, Californië. In de Melkweg dus. In de Oude Zaal. En dat op 6 augustus. En de aanvang is 8 uur. Tony Joe White speelt op 17 september in de Oosterpoort in Groningen. Op 19 september kun je hem zien optreden op cultuurpodium De Boerderij in Zoetermeer. En Tony Joe White speelt op vrijdag 20 september 2013 in Paradiso in Amsterdam.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 De Britse bluesgitarist-zanger Matt Schofield wordt eh, alom beschouwd als een van de meest getalenteerde en sensationele bluesgitaristen die de UK in de afgelopen decennia heeft voortgebracht. En hij komt naar Nederland. Op 24 augustus treedt hij op in Culemborg op het Culemborg Blues Festival en op 25 augustus speelt hij in de nood in Amersfoort.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 Op 24 november in Paradiso in Amsterdam. En op 25 november in het Muziekgebouw in Eindhoven. Tot zover deze donderslag muziekagenda van 1 augustus 2013. En als je agendatips hebt voor de periode na 8 augustus, stuur die informatie dan naar rogierradio Ook kleine optredens in plaatselijke cafés kunnen worden doorgegeven. En dan nu de laatste plaat uh, voor deze donderslag. Chris Smidder uh, eh, treedt in november op in Nederland. En van hem komt de laatste plaat van donderslag. En die is getiteld Hey, Hey, Hey. I am not a prophet. I wouldn't be one if you paid me. It doesn't take a lot to see just where you're headed lately. Pretty soon you're gonna ask me, how come life doesn't make you very happy or satisfy your needs. You talk about your needs as though you know just what they are, when in fact to really know them is like traveling to a star. It takes so long you die alone. made of it. No wonder life's confusing. All this stuff that we take for granted, so solid to the touch, is just a concrete indication that we love ourselves too much. If we don't love ourselves, you say, who will and whatever for? And I say that's a better question than the one you asked before. But the answer is. donderslag op donderdag. Hey, helder hemel! Donderslag! Yeah! Rogie, bedankt! <laughs> Rogie, bedankt! Yeah! Opgelucht? Echt? Opgelucht? Ja. De klok hier in Studio 11 tikt weer meedogenloos eh, naar het eind zijn van deze donderslag. En dat komt omdat het op de klok bijna 4 uur is. En dan is aflevering 172 van donderslag ook weer bijna klaar. We schakelen om 4 uur over naar Studio de Bierkaai. En daar gaat de Radio Lijn Daverende Donderdag gewoon verder. En dat doen we ook deze hele zomer tot spookuur. <laughs> Je kunt me e-mailen, dan stuur je ervoor een e-mail naar rogierradio en dan kunnen allemaal 7 keer 24 uur, dus rock round the clock. alle informatie over donderslag kun je vinden op mijn weblog rvd En als er even niets is geüpdate, dan is dat de schuld van de zomer.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 En ik ben ook op Facebook te vinden hoor. En, eh, en dat eh, ook allemaal op Twitter. En dat allemaal met de naam RVD 501. Ik bedank mijn redactieteam weer voor de fijne medewerking aan deze donderslag van 1 augustus 2013. En ook Rob Ricard en Theo Vriet bedankt. En de luisteraars op hun vakantieadres of thuis op het werk eh, en onderweg rijdend of in de file. Ook vandaag allemaal weer hartelijk bedankt voor het luisteren. Na de piepjes, dan schakelen we over naar Gijs Laagstreepje Hoogland. En die bevindt zich momenteel in Studio de Bierkaai en is klaar met de voorbereiding voor zijn programma Hoogtijd voor Hoogland. Maar voor we overschakelen is nog even een Klaasje. Klaas projecteerde dingen van zichzelf op anderen. Wij kijken. Zei hij dat je het niet kon zien. Je begreep hem niet, maar voelde het wel. Met dank aan Nico Dijkshoorn. Ik ben er eh, aanstaande donderdag weer met donderslag op dezelfde dag, dezelfde tijd, dezelfde zender, Radio 501. Veel plezier met Hoogtijd voor Oogland. Tot zover, tot de volgende keer.